Kees met het NOS-journaal. Anders Breivik heeft gezegd dat hij samenwerkt met twee cellen. Dat heeft de rechtbank in Oslo gezegd na afloop van de voorgeleiding. Volgens de rechter is het niet duidelijk wat Breivik precies daarmee bedoelde. Hij verklaarde eerder dat hij de terreurdaden in zijn eentje heeft gepleegd om Noorwegen en West-Europa wakker te schudden vanwege de grote toestroom van moslims. De rechter bepaalde dat de Noor acht weken in voorarrest blijft, waarvan vier in isolatie. en mag geen contact hebben met de buitenwereld. Breivik werd uitgejouwd toen hij uit het gerechtsgebouw in Oslo werd afgevoerd. De Nederlandse staatsloterij heeft een staatslot uit 1809 cadeau gekregen. Het is afkomstig van een man uit Zaandam. Die had het lot van zijn vader gekregen, maar hoe die er aangekomen was is niet meer te achterhalen. Er is één nog ouder lot in het bezit van de staatsloterij uit 1753. De powerboat races tussen Texel en Den Helder volgende maand gaan niet door. De vergunningen zijn nog niet allemaal binnen. Daardoor heeft een aantal teams niet genoeg tijd om zich voor te bereiden. Ook de Waddenvereniging had bezwaar gemaakt tegen de races vanwege het milieu. Maar de Raad van State stelde de Waddenvereniging juist vandaag in het ongelijk. Een Nederlandse toerist is in Zuid-Duitsland betrapt toen hij een bijzonder souvenir wilde stelen. De man was in de Algooi, een weiland ingelopen en had van een koe de halsband met bel losgemaakt. Een dorpsbewoner zag hem bezig. Hij hield hem staande en belde de politie. De Nederlandse toerist mocht weer gaan na het betalen van een boete van 500 euro. Sebastiaan Verschuren heeft zich op het WK Zwemmen niet geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. In de halve finale zwom hij de negende tijd, net niet goed genoeg om door te gaan. In de series had Verschuren nog de tweede tijd gezwommen. Hij was toen een seconde sneller dan in zijn race in de halve finale. Het weer bewolkt met in het noorden af en toe wat regen en in het zuiden wat zon. Maxima tussen 17 en 20 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is vanwege de zomervakantie niet druk op de weg.